بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه In deze les nummer 53 zullen we het hebben over hoofdstuk 39b Ad-Damir Al-Munfasil. Ad-Damir Al-Munfasil. Ad-Damir, we hebben gezien wat het damir is, want nu gaan we even de soorten van het damir behandelen. En al-Munfasil betekent letterlijk uh, niet verbonden, gescheiden. Dat is al-Munfasil. We zullen zien aan de hand van de voorbeelden en de uitleg wat het precies is. طيب نبدأ بالأمثلة أنا سامع أنا سامع dus bladzijde 79 نحن مطيعون أنت مجتهد أنت Nadifatun. Nou, geen geluid. Is er geen geluid? Wel geluid. Dus broeder 77, uh, eh, even eruit. En dan de rug. Zou denk ik helpen. Ehm, ik lees eigenlijk, eh, ik spreek de, het teken van de laatste letter van het laatste woord. Maar eigenlijk hoort dat niet. Dus ik, ik, ik, ik moet eigenlijk zeggen وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا سامع نحن مطيعون أنت مجتهد أنت نظيفة Want zoals we eerder hebben gezien, al-Arab, die stoppen niet op een haraka. Ze stoppen op een sukoon. En ze beginnen nooit met een sukoon. Ze beginnen altijd met een haraka. Hua tahirul qalbi. Hua tahirul qalb. هي مهذبة إياي مدح المدرس ظن الرجل سعيدا إياي طيب Wat is de vertaling? Ik zal even de voorbeelden vertalen. Anna Samia, ik ben luisteraar. Ik, ik, ik ben horend. Ik luister. Nahnu muti'oon. Wij zijn gehoorzaam. Ante mujtahid. Jij bent ijverig. Anti nadhifa. Jij bent schoon. En dan geval heb je het over al-mu'annath. Huwa tahirul qalb. Hij is schoon van hart. Zijn hart is schoon. Hiya muhaddabah. Zij is gemanierd. Iyaya madah al-mudarris. De onderwijzer heeft mij geprezen. Dhanna rajulu sa'idan iyak. Dat kan twee dingen betekenen. Dus de man dacht dat jij gelukkig bent. Maar het kan ook betekenen, de man dacht dat je sa'id was. Dus de naam Sa'id. Allah Inshallah ta'ala. طيب البحث uitleg. نستطيع بما عرفناه في الدرس السابق أن نعرف الضمائر التي اشتملت عليها الأمثلة السابقة غير أننا نستفيد من هذه الأمثلة فائدة أخرى Dus uit hetgeen wat we eerder hebben gehad, dus vorige keer eigenlijk, vorige les, kunnen we de dama'ir, meervoud van damir, herkennen in deze voorbeelden. Maar we kunnen ook meer hieruit halen. We kunnen nog meer nuttige dingen uit deze voorbeelden halen. Uh, broeder Abdul Hafid misschien heeft een vraag dat hij zijn hand omhoog houdt. Ja, nou, ik zal het even nog een keer halen. Kijk, in het Arabisch ehm, stop je niet op een haraka. Een haraka dat is of een fetha, damma of een kasra. Of tenwin. Een fetha, damma of een kasra. Dus je zegt bijvoorbeeld, Ja'a Muhammadun. Kijk, Mohammedun heeft tanween, twee dammas. In het Arabisch, als je stopt bij het woord Mohammed, dan mag je niet eh, die tanween uitspreken. Dan zeg je Ja'a Mohammed. Dus die del krijgt, alleen bij de uitspraak, krijgt sukoon. Maar als je het schrijft, dan moet je dus tenween opschrijven. Als je in het geval shekel schrijft. Dus de Arab, de Arabieren stoppen niet Open, een haraka. Ze stoppen alleen op sukoon. Hayya ala salah. Maar eigenlijk is het Hayya ala salati. En ashadu an la ilaha illallah. Eigenlijk is het ashadu an la ilaha illallahu. Maar die haraka aan het eind van, de laatste, van het laatste woord, die wordt niet uitgesproken omdat je daar stopt. Als je zegt Hayya ala salat, dan is het fout. Ja, hayya ala salat is fout. Voor wat betreft dus ta al-marbota, en het gaat dus om, om, om deze ta, deze ta, die wordt al-ha, in het geval dat je daarbij stopt. As-salatu wordt dan, als je daarmee stopt, wordt as-salah, wordt dan al-ha. Dat wordt al-ha. Al-madrasatu wordt al-madrasah. dus الهاء met السكون en je mag niet zeggen hayya ala salat als je bijvoorbeeld al-adhan gaat doen want dan zou je het eigenlijk schrijven als ta memduda op deze manier als je zegt hayya ala salat dan hoor je het zo te schrijven en dat klopt dus niet zoals al-bint bijvoorbeeld. Hè? Je zegt al-bintu, ra'aytu al-binta, maar als je daarbij stopt, dan zeg je رأيت البنت نيت البنه إن تخفى إيش الدوجة لك برودر عبد الحفيظ حامل لله وجزاك طيب تخاف هذا ضط هالذا نخمير الديزة انظر الضمائر التي في الأمثلة تجد أنك تستطيع أن تنطق بها وحدها كيك ما نارد الضمائر إن ديزة فوربيلد كيك أنا نحن أنت أنت هو هي إياي أه، إياك يكن دي ضمائر apart uitspreken als een apart woord. وأنها منفصلة عن الكلمات التي معها في كل جملة. En die zijn gescheiden van de woorden uh, waarmee ze zitten in de, in de zin. ولذلك تسمى ضمائر منفصلة. En daarom worden ze ضمائر منفصلة genoemd. ضمائر منفصلة. Munfasila, zoals ik zei, dat betekent gescheiden. Ze zijn niet gekoppeld, verbonden met een woord. Die zijn apart. En die kun je gewoon apart uitspreken. Je kan ana zeggen. Hè? Die is gewoon apart. Apart woord. En daarom worden ze dhamma ermon fasila genoemd. ثم إنك إذا نظرت إليها من جهة من جهة موضع كل منها في الجملة رأيت بعضها وهو أنا ونحن وأنت وأنت وهو وهي واقعا مبتدأ. En شكيت voor wat betreft de toestand van deze dama'ir in de zin dan zie je dat er sommige en dat zijn bijvoorbeeld ana, nahnu, anta wa anti wa huwa wa hiya die zijn mubtada gekomen die zijn als mubtada gekomen in deze zin omdat ze aan het begin van de zin zijn want dat is een mubtada dat is een ism die aan het begin van de zin komt لا شك أن المبتدأ مرفوع En het mubtada zoals we weten, die is altijd marfu'. ولما كانت الضمائر مبنية كانت هذه الضمائر في محل رفع. En als jullie nog kunnen herinneren, uh, iets uh, wat mabni is, en we weten dat dus het damir mabni is, dan is er sprake van al-i'rab al-mahalli. Dus deze dama'ir zijn mabni fi mahalli rafa'in. Waarom rafa? Omdat ze mubtada zijn in dit geval. Ze zijn mubtada. ورأيت بعضها وهو إياي وإياك مفعولا به فهو في محل نصب لأنه مبني. En de laatste twee voorbeelden, daar hebben we إياي en إياك. En deze dama'ir, die zijn gekomen als maf'ul bih in deze zinnen. Omdat uh, de handeling op hen is verricht. Dus vandaar dat deze dama'ir, dus iyaya en iyaka, die zijn mebni fi mahalli nasbin. Waarom fi mahalli nasb? Omdat ze maf'ul bih zijn. وإذا تتبعت كل مثال في في اللغة العربية رأيت أن الضمائر في الصنف awwal fi محل raf'in da'ima. Dus de eerste groep, en dat zijn de voorbeelden die ik genoemd heb, dus ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya, al deze dama'ir, die zijn altijd in de toestand van een rafa. في محل رفع والضمائر من الصنف الثاني في محل نصب دائما en de tweede groep dus إيايا إن إياك die zijn altijd in تو toestand van النصب لذلك تسمى الضمائر الأولى ضمائر الرفع المنفصلة والضمائر الثانية ضمائر النصب المنفصلة dus de eerste groep wordt ضمائر النص الرفع al-munfasila. Dat zijn allebei dama'ir munfasila. Alleen de eerste groep is dama'ir rafa al-munfasila. En de tweede groep is dama'ir al-nasb al-munfasila. Dat is het verschil tussen die twee. En beide zijn, zijn dama'ir munfasila. Niet verbonden. القاعدة الثالثة والسبعون ستريخل نمر, نمر 73 الضمير المنفصل ما يمكن النطق به وحده من غير أن يتصل بكلمة أخرى Dus wat is الضمير المنفصل? Dat is een damir die je apart kunt uitspreken. Zonder dat die verbonden is aan een andere woord. Aan een ander woord. En hier maken we onderscheid tussen dus huwa bijvoorbeeld en ha of ta. Zoals je zegt ji'tu of dhahabtu. Kijk, die ta aan het eind, dat is ook een damir. Maar die is verbonden aan een fi'al. Die kun je niet apart uitspreken. Maar ana wel. Daar gaat dus deze sterregel over. Al-Qaida al-Rabi'a wa-Sab'un. Sterregel nummer 74. الضمائر المنفصلة الخاصة بالرفع هي dus ضمائر die niet verbonden zijn المنفصلة die uh, eh, altijd in de toestand van rafa komen, dat zijn ana lil mutakallim, nahnu lil of lil Dus ana, dat is ik, voor degene die spreekt. Nahnu, voor degene die spreken, dat kan tweevoud en dat kan meervoud zijn. Mubtada, naam. Anta lil voor degene die aanspreekt, mannelijk. Anti lil mukhatabah, vrouwelijk, degene die je aanspreekt. Antuma lil mukhatabaini ou al mukhatabateini. Dus voor degene die je aanspreekt, twee fout, mannelijk en vrouwelijk. Antum lil mukhatabina, degene die je aanspreekt, fout, mannelijk. Antunna, degene die je aanspreekt, uh, dus meer fout, vrouwelijk. Hua lil Degene die afwezig is. Mannelijk. Hiya lil ghaiba. Afwezig vrouwelijk. Huma lil ghaibaini. Au lil ghaibataini. Voor twee afwezigen. Mannelijk of vrouwelijk. Hum lil ghaibina. Afwezigen mannelijk. هن للغائبات أفويزخن فراولك القاعدة الخامسة والسبعون ستاريخ النمر 75 الضمائر المنفصلة الخاصة بالنصب هي الضمائر المنفصلة دي ان التوستانت فان النصب كوم دات زين إيايا للمتكلم ودخينا دي برات إيانا منفصل منفصل بتيكنت نيت فربوند gescheiden. Iyana lilmutakallimina of lilmutakallimeini. Voor degene die spreken, vrouwelijk of mannelijk. Of, sorry, uh, tweevoud of meervoud. En zowel mannelijk als vrouwelijk. Naam, maf'ul bih. Iyaka lilmukhatab. Iyaki lilmukhatabah. Barakallahu في الجميع إياكما للمخاطبين أو المخاطبتين إياكم للمخاطبين إياكن للمخاطبات إياه للغائب إياها للغائبة إياهما للغائبين أو الغائبتين إياهم للغائبين أن إياهن للغائبات. Deze uh, uh, termen, die horen, die horen jullie eigenlijk te weten. Dus eh, mutakallim, mukhatab, mukhatabah, ghaib. dit zijn dingen die jullie moeten weten. En er zijn dus verschillende, afhankelijk van of het mannelijk is, vrouwelijk, meervoud, tweevoud, enkelvoud. En in totaal zou je dan eigenlijk 15, 15 mogelijkheden hebben. Nou, hier zie je eigenlijk 12 eh, en dat komt omdat sommige uh, eh, worden in één, onder één genoemd. Bijvoorbeeld al-mughatabaini en mughatabateni. Je hebt entuma, entuma. Nou, dus entuma kun je zowel voor eh, vrouwelijk als voor mannelijk gebruiken. En huma ook. Huma kun je ook voor mannelijk en voor vrouwelijk gebruiken. Dat zijn dus de stelregels. Het is, het is bijna al-Maghrib. Ik hoop dat de les duidelijk is. Hada wallahu ta'ala a'lam. En als er vragen zijn over eh, dit onderwerp, of wat we ieder hebben gehad, dan kunnen jullie die vragen stellen. Inshallah ta'ala. Wa barakallahu.